9 uur. Waterwalgemoed met het NWS Journaal. Het kabinet wil dat een externe commissie gaat adviseren over de salarissen van politici. Volgens minister Ollongren is het bepalen van de salarissen nu te ingewikkeld... omdat politici over hun eigen beloning gaan. Een permanent adviescollege over onder meer uitkeringen... na aftreden, pensioenen en onkostenvergoedingen moet dat probleem oplossen. Het blijft wel een advies. Uiteindelijk is het parlement nog altijd verantwoordelijk voor de beloning. De VVD heeft een telefonische helpdesk opgericht... voor partijleden die aanlopen tegen integriteitskwesties. De VVD is de afgelopen jaren veel in opspraak geweest... door politici die zich schuldig maakten aan belangenverstrengeling. Partijvoorzitter Van der Wal wil dat met de helpdesk aanpakken... zegt ze tegen NRC. Drie VVD-burgemeesters, een gedeputeerde en een paar afgevaardigden van VVD-afdelingen... geven advies aan partijgenoten over gevoelige zaken... Bijvoorbeeld als een raadslid van een lokale aannemer korting krijgt aangeboden voor een verbouwing. Het afschaffen van reclame op de publieke tv-zenders tot 8 uur s avonds kost volgens de Ster veel meer dan gedacht. De organisatie die de reclamezendtijd verkoopt... denkt dat het tot 90 miljoen euro gaat kosten. Eerder werd een bedrag van 60 miljoen euro genoemd. Minister Slop wil daarvan maar een deel compenseren. De ster heeft de minister in een brief gevraagd af te zien van het plan. De vondst van illegale ketamine is in twee jaar tijd enorm gestegen. In 2016 onderschepte de douane nog geen 3 kilo, vorig jaar 800. Ketamine wordt steeds vaker gebruikt als partydrug. Het is ontwikkeld als medisch verdovingsmiddel en valt daarom niet onder de opiumwet. Het kristalachtige poeder komt Nederland binnen via de havens van Rotterdam en Amsterdam. Het weer vanochtend is een vrij veel bewolking met hier en daar wat regen. In de middag is het vrijwel overal droog en schijnt de zon vaker tot zo'n 23 graden. In de avond en nacht trekken er weer felle buien over. Dit was het NMS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er is nog vertraging op de N246 van Westgrafdijk naar Beverwijk. Bij Noorddijk 3 kilometer.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 Vandaag samengesteld en gepresenteerd door Alco B. Eh, we zijn er weer, zou ik maar zeggen. Ja, ik ben even eruit geweest in verband met een eh, knieoperatie. Dat is op zich niet zo bijzonder, maar het herstel daarvan, dat vraagt wel wat. En ik kreeg een fraaie brochure waarin alle complicaties vermeld werden... die je daarbij kon krijgen. Nou, die heb ik allemaal gehad. Dus al met al heeft het allemaal wat langer geduurd. En heb ik ook nog een poosje in het ziekenhuis gelegen daardoor. Maar we zijn er weer, dus we gaan van eh, eh, lekker jazz draaien. Dat hebben we het eerste uur ook gedaan. En het tweede uur gaan we daarmee verder. En het tweede uur zal ik ook iets, eh, aan, enige aandacht schenken aan Dr. John de Nightripper... die onlangs afgelopen vrijdag overleden is. verder staat de muziek op de rol van Philip Katrien... de New York Voices, Focus, misschien ook een stukje Solution... Theo, Theo Cross Avery. Kortom, het wordt beloofd weer een mooie uitzending te worden. En we begonnen met een heel bekend nummer van Angel Eyes... door uh, de saxofonist, Amerikaanse saxofonist eh, Sonny Stitt. Die werd eigenlijk bijgenaamd de Lone Wolf... Ja, waarom? Dat kan je zelf bedenken. Dit komt van een cd. soms worden er prachtige complicatie-cd'tjes gemaakt. Eh, dit staat bijvoorbeeld op een cd'tje. Jazz for when you are alone. Een cd uit 2005. Grappige titels zijn dat natuurlijk. En dan kom ik bij iets vocaals. Ja, in, iets vocaals en wel iets bijzonders vocaals. Want dat gaan, we hebben het over de New York Voices. Eh, Almost Like Being In Love. Dat nummer kennen we natuurlijk allemaal uit de uitvoering van uh, Nat King Cole. Maar dit is wel een hele bijzondere uitvoering. Eh, dit is live with the WDR Big Band in Cologne. In Keulen.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 And from the way that I feel when that bell starts to peel, I swear. New York Voices. Eh, mooie muziek. En dat hebben we ook in eh, Nederland. Want ik kan me nog herinneren dat we dit hebben. Ik ga eens even kijken waar ik het heb staan. Momentje. Bye. My baby's always dancing. It wouldn't be a bad I don't get no love, that's no lie. We spent the night at Frisco at every kind of disco. From that night, I kissed my love goodbye. Don't blame it sunshine, just blame it. Don't blame it on the moonlight. Don't blame it on the good times. Blame it on the boogie. Don't blame it on the sunshine, just blame it. Don't blame it on the moonlight. Don't blame it on the good times. Blame it on the boogie. Your nasty nasty boogie bugs me, but somehow it has drug me. Spellbound rhythm gets me. The rhythm gets on my feet. I've changed my life completely. I've seen the lightning, and my baby just can't take his eyes on me. Don't blame it on the sunshine, Don't blame it on the moonlight. Don't blame it on the good times. Blame it on the boogie. Don't blame it on the sunshine, Don't blame it on the moonlight. on the good times, blame it on the boogie.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 I just can't control my feet. I just can't control my feet. This magic music proves me the dirty rhythm fools me. The devil got into me through this air. I'm full of funky fever, funky fire burns inside. Boogie's got me in a super trance. Don't blame it on the sunshine, Don't blame it on the moonlight. blame it on the good times. Blame it on the boogie, don't. Blame it on the sunshine, blame it, blame it on the moonlight, ba Don't blame it on the good times, Blame it on the boogie, Don't blame it on the sunshine, don't blame it on the moonlight. Blame it on the boogie, Don't blame it on the sunshine, don't blame it on the moonlight. Don't blame it on the good times, blame it on the boogie. Don't you blame it on the body. I just can't control my feet. I just can't control my feet. Don't you blame it on a body. I just can't control my feet. I just can't control my feet. Don't you blame it on a boogie. Ba Ja, applaus voor de New Amsterdam Voices. En uh, ja, dat is zeker de moeite waard, deze muziek. Want uh, uh, ja, het is een Amsterdams clubje van het conservatorium. Volgens mij had Maartje Meijer, die veel arrangementen schreef de New Amsterdam Voices. Eh, dit was van hun EP'tje uit 2015. Als je Jacob Collier hoort, dan ja, hoor je dit ook wel terug natuurlijk. Kortom, mooie muziek. Eh, tijd voor iets heel anders. Tijd voor wat gitaarmuziek. En dan kom ik uit bij Philip Katrien. Eh, die heeft een live uitvoering gedaan van de String Project. Een cd uit 2015. Philip Katrien, bekend nummer Isabel. Project Live in Brussel. CD uit 2015. Die Philip Quatrien is volgens mij al in de 70 en brengt ook heel veel eh, eh, nieuwe cd's uit. Volgens mij heeft hij onlangs weer iets uitgebracht. Maar die Philip Quatrien heeft ook gespeeld in, gespeeld in band die we allemaal kennen. Eh, onder de naam Focus. de band van Thijs Verleer, Jan Akkerman en Thijs en Jan waren er niet twee persoonlijkheden die heel vaak goed met elkaar overweg konden. En er is een periode geweest dat Jan Akkerman de band verliet. En dat Philip Katrien eh, meegespeeld heeft. Volgens mij heeft hij meegespeeld op twee cd's. En met een tour is hij zelfs meegeweest van Focus. Volgens mij heeft hij meegespeeld op de cd... Eh, eens even kijken hoe die... Uh, de live at the BBC. En een studioalbum Focus con Comprobi. En daar staat ook een nummer op van Focus Comprobi... wat gecomponeerd is door Philip Katrien... in de uitvoering van de band Focus... En dan ga ik even kijken waar ik dat neergezet heb in de gauwheid. Uh, eh, Sneezing Bull, nummertje gecomponeerd door Philip Katrien, eh, door de band Focus. Philip speelt zelf mee. als jazzmuzikant is, is het natuurlijk een beetje sappelen. En eh, je moet dus allerlei verschillende stijlen kunnen spelen. Dus eh, Philip Katrien speelde ook mee bij de band Focus. En dit was van de cd Focus con Proby. En op deze cd eh, speelde ook nog mee PJ Proby natuurlijk. Maar die, was een zanger en dat staat hier niet op dit nummer. Dit is een nummer gecomponeerd door Philip Katrien. Dat ook op zijn cd van Philip Katrien, Two Guitars. Eh, en als je het over Focus hebt, die hebben onlangs nog weer een nieuwe cd uitgebracht. Focus 11. Daar gaan altijd per nummer die dingen. Focus 11 is dat. Ga ik nu niet iets van draaien, maar ik ga wel iets dit draaien. kennen we natuurlijk allemaal van Focus. Het bekende Tommy. Maar het origineel is eigenlijk nog mooier. En dat komt van een formatie die eigenlijk toch behoorlijk wat eh, rock jazz eh, gespeeld heeft. En dat is ook een Nederlandse formatie. Solution uit Groningen. En dit nummer, Divergence, is het oorspronkelijke nummer... gecomponeerd door Tom Barlage op saxofoon. muziek van Solution. Uh, jazz rock zou ik bijna zeggen. En dit nummer Divergence heeft natuurlijk Focus gebruikt. En omdat het gecomponeerd was door Tom Barlage... de saxofonist van eh, Solution, hebben ze dat nummer Tommy genoemd. Ik denk ook wel dat ze ervoor betaald zullen hebben... want het is natuurlijk een prachtige uh, sound. dat Solution uit Groningen die is later meer op de funk gaan zitten... En dit is een van de nummers, It's Only Just Begun. Dat kent iedereen misschien wel, maar dat gaat toch weer een beetje naar de jazz funk. Ik had jullie beloofd, uh, It's Only Just Become van Solution. Uh, uit de funkperiode. Ja, de Nederlandse band Solution, It Only Just Begun. Eh, de band bestond uit uh, Tom Barlaag op saxofoon, Hans Waterman drums. Hey, zat vroeger ook nog bij QB. Eh, Willem Ennis op piano en Guus Willemsen zang en bas. Ja, tijd voor iets heel anders. ja, pop en jazz komt steeds dichter bij elkaar natuurlijk. Kijk maar naar het Noordzee Jazz Festival, wat daar allemaal speelt. Is ook veel in de categorie popmuziek. Eh, dit was Solution. En wij zijn toch met iets Nederlandstaligs uh, bezig. Dus eh, dan is het mooi moment om naar de Zuid-Amerikaanse klank te gaan... van de Nederlandse Maite Hontelé. En die heeft een nieuwe cd uitgebracht. die cd heet Cuba Linda. Prachtige cd. Trompetiste is zij. En ja, zij heeft volgens mij ook een hele tijd in, daar in die contraien gewoond, Colombia. Maar volgens mij is ze nu weer teruggekeerd naar Nederland. En iets van haar cd. Zeker de moeite waard om die, eh, ja, dat Zuid-Amerikaanse gevoel te krijgen. Para Bialar. Tú eres semilla, mi maraca, yo montuno en tu guaracha, somos son y Guaguancó. Para bailar, eres dulzura, eres sensualidad. nieuwe cd van Maite Hontele. En dat is eh, Cuba Linda, cd 2019 uitgekomen. Dit is de, het openingsnummer. En ja, zeer mooie muziek. En dan kom ik terecht bij deze eh, ja, muzikant. dit kennen we natuurlijk wel. Dit is natuurlijk Dr. John. En dit komt van de cd Dr. John Celebrating Mac and His Music. Afgelopen vrijdag is Dr. John helaas overleden. Eh, ja, hij heette eigenlijk natuurlijk eh, Mac Rabenack. Hij stond ook bekend als uh, eh, Dr. John the Night Tripper. 1970 heeft hij hier nog in de omgeving opgetreden in de ruïne van Brederode... voor het legendarische VPRO-programma Picnic. Eh, daar, is, daar zijn geen filmopnamen van. Maar ik zag wel dat er foto's waren gemaakt. En die foto's stonden op, eh, die staan op het uh, eh, Beeld- en Geluidmuseum. En daar kan je de, de, de, foto's van Picnic zien in de ruïne van Brederode. Waar dokter John als een echte voodoo-dokter gaat optreden. ja, zeer de moeite waard. Maar de beste man is helaas overleden aan een hartaanval. Hij heeft natuurlijk gespeeld met alle grote op de aarde. Rolling Stone, Van Morrison, Willie DeVille, Carly Simon. ja, de film The Last Walls, waar hij ook dat nummer Such a Night in speelde. Nou, die man heeft ontzettend veel gedaan voor de muziek. En eh, helaas overleden. Zijn bekend, een van zijn bekendste cd's is nog uitgebracht. Nog niet eens zo gek lang geleden. En dat is met de titel even van ontschoten. Maar hij heeft ooit eens ook een eh, jazz cd gemaakt. Hij, hij, zat in, hij heeft natuurlijk een bepaalde manier van spelen. Die eh, echt de, de, ja, deze, Dat is de CD In The Sentimental Mood. Dat nummer kennen we allemaal. Maar ik kies toch voor een ander nummer van dezelfde CD. Het nummertje wat meer recht doet aan zijn bestaan. Black Knight. Dr. John, The Night Tripper. about me. he Ain't even got a friend. Baby's gone and left me. When will my troubles end? Black night is falling. Oh, how I hate to be alone. crying for my baby. But now another day is gone. Got no one to talk with, tell my troubles to. Don't even know I'm living since I lost you. Black night is falling. Oh, I hate to be alone. I keep crying for my baby, but now another day is gone. here. klein betonen aan Dr. John the Night Tripper. Eh, dit kwam van zijn cd'tje In a Sentimental Mood 1989. 6 eh, juni op 77-jarige leeftijd overleden. Eh, ook overleden is deze zanger dus. as the light. I hope that he turns out to be someone who'll watch over me. I'm a little lamb Amy Winehouse van haar eh, fantastische cd'tje eh, Frank. Eh, Someone to Watch Over Me. we begonnen met een Zweedse zangeres, Alice Babs... en we eindigen met een Zweedse zangeres. En dan heb ik het over Rigmor Gustafsson. Een Zweedse zangeres ja, die, die aardig kan zingen. Die heeft een cd uitgebracht. van zijn allerlei hele mooie songs van haarzelf op. Ook, ook een paar bekende hits. Big Yellow Taxi staat er onder andere op. Maar ook deze, Twist in My Sobriety. Een nummertje van Nika Pikaram En dat laat ik horen, want het is, wordt een octaaf lager gezongen dan het oorspronkelijke. En het klinkt niet onaardig. Mooie cd, net uitgebracht. richtmoord Gustafsson. En dan gaan we die even opzoeken. Komt-ie. problems from here. All good people read good books. Now your conscience is clear. I hear you talk, girl. Now your conscience is clear. In the morning when I wipe what you say. I never hear you and never do what you say.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 Eh, mooie cd, kunnen we de volgende keer ook nog wel wat van draaien. Je hebt geluisterd naar ZFM Jazz, samenstelling en presentatie Alco B. Er zat van alles in, ik hoop dat je het leuk vond. Ik heb het, vond het leuk om het te maken. Verschillende stijlen, dat is het geinig als we nu wel wat presentatoren hebben... die allemaal hun eigen voorkeuren hebben. Zodat het een zeer gevarieerd programma eh, gaat worden. We gaan eruit met nog één song. Ik zie dat er nog een beetje tijd is.